In Frankrijk wordt een andere beschuldiging van poging tot verkrachting onderzocht. Schrijfster Tristan Banon zegt dat Strauss-Kaan haar tijdens een interview in 2002 heeft geprobeerd aan te randen. In het Concertgebouw in Amsterdam heeft een man een concert verstoord waarbij koningin Beatrix aanwezig was. Hij stapte gekleed in een pak voor het begin van het concert het podium op en begon een verwarde toespraak. Hij zei onder meer dat hij een profeet en een dienaar van Allah was en geen bom bij zich had duurde een tijdje voordat de man werd afgevoerd en daarna is hij vastgezet. De koningin bleef tijdens het incident op haar plaats zitten. In Israël protesteerden honderdduizenden mensen tegen de hoge belastingen en de stijgende kosten van levensonderhoud. Er wordt al weken gedemonstreerd tegen de regering in Israël. Die heeft hervormingen beloofd, maar volgens de demonstranten is er nog niets veranderd. Alleen al op het centrale plein in Tel Aviv staan 300.000 mensen. Dan het weer. Vannacht kans op een regen- of onweersbui. Komende dag houden die buien aan, soms met windstoten, onweer. Lokaal veel regen. Het wordt 21 tot 25 graden.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 Oud-VVD-leider Frits Bolkestein vindt dat Griekenland uit de eurozone moet stappen. In het tv-programma Nieuwsuur zei hij dat Griekenland het beste weer de drachma kan invoeren... Die munt is minder waard en dat zou dan goed zijn voor de Griekse export. Op die voorwaarden mag wat Bolkestein betreft het steunpakket voor Griekenland blijven bestaan. Verder vindt hij dat een deel van de Griekse schuld kwijtgescholden moet worden... en noemt hij het een fout dat Griekenland ooit tot de eurozone is toegelaten. In het Concertgebouw in Amsterdam heeft een man een concert verstoord... waarbij koningin Beatrix aanwezig was. Hij stapte gekleed in een pak voor het begin van het concert op het podium... noemde zichzelf een profeet en een dienaar van Allah... en ook zei hij dat hij geen bom had en deed een oproep tot geloof. De man werd na een tijdje afgevoerd en vastgezet door de politie. Blijkt een bekende te zijn van de politie die vaker bijeenkomsten heeft verstoord. De koningin bleef tijdens het incident op haar plaats zitten. Het orkest stapte van het podium, maar...